Tot nu toe zijn acht lichamen geborgen. Een politiewoordvoerder zegt dat van het ergste wordt uitgegaan. Er zijn nog 24 vermisten. Het kost reddingswerkers door de kou veel moeite om de lichamen te bergen. Het is in Quebec 20 graden onder nul, waardoor het bluswater is bevroren. De resten van het houten gebouw zijn bedekt met een dikke laag ijs. Het Nederlands Auschwitz-comité is begonnen met de inzameling voor de bouw van een holocaust-namenmonument. Er komen de namen op van de 102.000 Nederlandse slachtoffers. Zo'n monument is er nog niet. Het holocaust-namenmonument wordt ontworpen door architect Daniel Liebeskind en komt waarschijnlijk in het Wertheimpark in Amsterdam. Daar is al het Spiegelmonument, nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Het namenmonument kost zo'n 5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het in september volgend jaar wordt onthuld. Bij het CDA-meldpunt voor pomphouders en winkeliers in de grensstreek zijn tot nu toe zo'n 400 klachten binnengekomen. Het CDA zette het meldpunt vorige week op om te inventariseren wat de gevolgen zijn van de jongste accijnsverhoging op diesel, LPG en alcohol. Volgens CDA-leider Buma zijn veel pomphouders nu al in grote problemen gekomen. Sommigen zouden tot 50% omzetverlies hebben omdat automobilisten over de grens gaan tanken. De Oekraïense president Janukovic voert opnieuw gesprekken met oppositieleiders over de politieke crisis. Uit eerder overleg is geen oplossing gekomen en in de hoofdstad Kiev waren vandaag opnieuw rellen. Bij het nieuwe overleg zijn verschillende leiders van de oppositie, onder wie Klitschko. Ze eisen dat de president aftreedt, maar Janukovic is dat niet van plan. Het weer de komende uren vanuit het westen regen met kans op onweer. Vooral aan zee vanavond zware windstoten.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 Aflevering 3 daarvan 17 januari 2014. De lijst deze week bestaande uit 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. De vier platen die deze week niet gehaald hebben, eentje daarvan is van Ellie Golding, Burn. 14 weken lang stond die in de lijst. 13 weken in de lijst Lady Gaga, Applaus. Jason Derulo, Talk Dirty stond er ook 13 weken in. En Jessie G, It's My Party verdwijnt na 10 weken alweer. Een goede week is voor Christina Aguilera samen met A Great Big World. Say Something, vorige week nieuw binnen op 40. deze week de snelste stijger. 10 plaatsen winst voor hun. Snel snelste dalen, dat is John Legend. Made Love zakt R12. En vorige week was zij al de langsgenoteerde. Deze week doet ze er nog een weekje bij. Katy Perry en Aurora. Ondertussen alweer 15 weken nu in de lijst genoteerd. Vorige week stond Katy Perry trouwens op 28 met die langsgenoteerde. Deze week zakt ze er wel 10 naar 38. 39 zometeen de eerste binnenkomer. Daar zit wel een uh, Nederlands tintje aan. Nee, aan deze nog eigenlijk niet. Aan de volgende zit wel een Nederlands tintje. Nicky Romero heeft ooit met deze mannen opgestaan. DJ Mac, top 100 staan ze op 23. we vinden ze straks op 39. Eerst nummer 40 dan One Republic.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 Ook brengt hij maandelijks zijn eigen podcast Hard With Style uit onder Q-Dance. En de podcast die gaat naar eigen zeggen over eh, beide bieden van een eh, kans aan nieuwe producers, zo moet ik het zeggen, ja. Die verschillende soorten hardstyle draaien. Eerder eh, vorig jaar eh, richtte hij ook al zijn eigen label op. Hij is dus druk bezig. En nu heeft hij ook nog eens een nieuwe single gemaakt. Samen met Crayola, The Headhunters en United Kings of the World. Nieuw win op eh, 39. 9 week het langst plaat van deze week. Katy Perry. In die 15e week zak ze wel van 28 naar 38. Daarvoor 39 nieuw binnen United Kids of the World. Headhunters. En op 37 deze week drie plaatsen verliezen in Elsweek de Saturdays en Disco Love. 2007 hadden we het vierde seizoen alweer van Idols. Deze zangeres die viel toen vroegtijdig af. Maar in 2010 deed ze gewoon opnieuw mee, maar toen met de eh, X-Factor. Onder leiding van coach Erik van Tijn wint ze toen het programma... en krijgt ze ook nog eens een platencontract. De eerste single van haar, No Air, een cover van het nummer van Jordan Sparks... bereikt de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Begin 2012 verschijnt haar debuutalbum You Versus Me. Verder geen eh, grote singles van dat album. Nu, twee jaar later, scoort ze weer een hit. In samenwerking met Yellow Claw is ze bezig om haar tweede top 40 hit te maken. Rochelle heet zij. Samen met Yellow Claw deze week dus nieuw binnen in de lijst op nummer 36. Het nummer heet Shotgun. Oh. You've been breaking me down you'll do it again and again. Oh. Shut down. De grootste hit van Europa. Met Short van Dam. I might be anyone. A lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know when the daylight comes. stond hij voor het eerst in de hitlijsten. Toen met I'm Not Alone en Ready for the Weekend. En hij is Calvin Harris. Nu is hij dus weer terug in de lijst. In 2011 brak hij pas echt door. Toen met een hit van Cleese. Eh, Natuurlijk was dat A Bounce. in het najaar van hetzelfde jaar is zijn samenwerking met eh, Rihanna op We Found Love zijn eh, grote doorbraak. En nu is hij dus weer terug in de lijst. Calvin Harris samen met Alesso en Under Control op 33. 34 deze week eh, John Legend. Made to Love. In de 14e week zakt hij 12 plaatsen naar beneden. Op 35 deze week John Newman en Cheating. 36 was nieuw binnen Shotgun, Yellow Claw en eh, Rochelle. En vorige week kwam nieuw binnen Traffy McCoy en Jason Mraz, Rough Water. Die kwamen toen binnen op 36. Eh, nu omhoog naar 32. to breathe. Hold tight, baby. sink ships, that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. message in the bottle. I hope that you receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got, they'll never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Oh Hold tight, mom. Hold tight. No you are never go of me. Yeah, yeah. When I'm sinking. Like, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, Come on. Those times when, like, find it hard something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. <laughs> Never let go. Never let go. plaats eens voor Traffy McCoy deze week op nummer 32. De One Republic Counting Stars deze week helemaal onderaan de lijst. In de 13e week zakken zij 9 plaatsen. 39 Headhunters United Kids of the World. Katy Perry Roar, de langsgenoteerde met 15 weken, zakt wel 10 plaatsen naar 38. De Saturdays Disco Love, 11 weken in lijst, 34 vorige week, 37 deze week. Yellow Claw en Rochelle Shotgun op 36. 11 weken in lijst John Newman, Cheating. 26 vorige week, deze week 35. John Legend, Made to Love. De snelste zakker van deze week van 22 naar 34 in de 14e week. Calvin Harris, Alesso, Under Control, nieuw binnen op 33. Trashy McCoy, Jason Mraz hoorde je op 32 in de tweede week met Warp Water. En op 31 vinden we de Eindhovense broertjes Sjoerd en Wouter Jansen. Sinds 2001 werken zij al samen en de loop der jaren is hun muziekstijl wel wat veranderd. Het begon met eh, techno, en een beetje hardstijl en het is nu gewoon meer de toegankelijke house geworden. De duo gaat in 2012 een serie eh, samenwerkingen aan. Een Crazy Collapse album. En in 2013 scoort Showtek 4 hits. In de hitlijst is de hoogste notering eh, Cannibal samen met Justin Prime. En dat is ook de plaats waarmee ze echt in Europa doorbreken. Eind 2013 is het tijd voor een nieuwe single We Like To Party. dat is ook meteen de introductie van het nieuwe label van Showtek.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 Vijf plaatsen omhoog voor Pitbull en Kesha, dus Timber. You won't remember, I'll be the one You won't forget Face down, booty up, timber. That's the way we like the world. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber, swing your partner round and round. Op het een of andere manier heeft hij er nooit zin in deze van... Uh... Gaan eens kijken als we hem eh, even vanaf een ander medium spelen, wat hij dan doet. I'm Game club jumping like LeBron now. it. order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Bring your body. and the trumpets they go. And the trumpets they remind me of And they playing for you, girl. And the trumpets, they go. Uh, yeah. Yeah, the trumpets, they go. Yeah, the trumpets, they go. Go, go, go, go, go, go, go, go, they go. Damn, is it weird that I hear angels every time Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? trumpets they go van 29 naar 27 Jason Rulo en Trumpets. En het Little Mix met Little Me. Die staan pas drie weken in de lijst. Vorige week nog 30, deze week 26. De 25 die slaan we even over. Die is van Lady Gaga samen met R. Kelly. Do What You Want. En de nummer 24. Die is van Lord. Haar nieuwe single Team staat drie weken in de lijst. Vorige week nog 27, nu 24. Look upon says she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send